Uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De politie heeft een 58-jarige uitvaartverzorger uit Bunschoten Spakenburg aangehouden... op verdenking van mishandeling van een persfotograaf van de Gooi Neemlander. De fotograaf zou zijn mishandeld bij een uitvaartcentrum... terwijl daar een condoleance bezig was voor de twee mannen... die afgelopen weekend om het leven zijn gekomen. De uitvaartverzorger zou de camera hebben afgepakt... en de fotograaf half hebben verstikt journalistenvakbond NVJ neemt de zaak hoog op en spreekt van een zorgwekkende tendens van geweld en bedreigingen tegen journalisten. De Duitse politie heeft rond de voetbalwedstrijd FC Union Berlin tegen Feyenoord 83 mensen aangehouden. Om hoeveel Nederlanders het gaat is niet duidelijk. Volgens de politie in Berlijn gaat het veelal om lichte vergrijpen... zoals het afsteken van vuurwerk... en zijn de meeste arrestanten inmiddels vrijgelaten. De Duitse politie zette 2000 agenten in om de supportersgroep uit elkaar te houden. De twee Feyenoord-fans die de Berlijnse muur hadden beklad eerder deze week komen spoedig vrij. Ze zullen later voor de Duitse rechter moeten verschijnen. Feyenoord won de wedstrijd gisteravond met 2-1. Kamervoorzitter Vera Bergkamp heeft maandag een gesprek met de informateurs Remkes en Koolmees over de duur van de formatie. Ze willen een zogenoemd tijdspad omdat de formatie nu al 7,5 maand duurt. Bergkamp constateert dat steeds meer mensen ongeduldig worden. Carnavalsverenigingen in Noord- en Midden-Limburg hebben er begrip voor dat de 11e van de 11e volgende week niet door kan gaan. De burgemeesters van de regio besloten gisteren dat de feestelijke aftrap van het carnavalseizoen wordt afgeblazen vanwege de coronapandemie. Sommige carnavalsverenigingen houden nog wel hoop voor carnaval zelf. Dat is eind februari. Het weer in het oosten en zuidoosten, kans op nevel en mist. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af, met af en toe een bui. Het wordt vandaag zo'n 12 graden.